Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van... Dat schrijft de Washington Post. Kieseljak zou dat hebben verteld tegen zijn chefs. Session was tijdens de campagne een belangrijk adviseur van presidentskandidaat Trump. Dat hij had gesproken met de Russische ambassadeur was al bekend, maar Sessions heeft steeds gezegd dat die gesprekken niet over Trumps campagne gingen. De politie heeft vorig jaar ruim de helft van de aangiftes die binnenkwamen niet behandeld, meldde de AD. Van de 930.000 geregistreerde misdrijven werden er 511.000 afgelegd. Vooral aangiftes als fietsendiefstal en vernieling zouden niet in behandeling worden genomen. En ook zouden vooral aangiftes die binnenkomen via internet in de prullenbak verdwijnen. De krant schrijft verder dat vorig jaar ruim 16.000 zaken werden afgebroken wegens gebrek aan menskracht. Na de fouten met de bevruchting van eicellen bij het UMC Utrecht zijn tot nu toe geen verkeerde bevruchtingen geconstateerd. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Eind vorig jaar bleek dat in instrumenten die bij de bevruchting werden gebruikt andere zaadresten waren achtergebleven. Bij DNA-tests bij 14 paren zijn geen fouten aan het licht gekomen. Zoals verwacht heeft de Poolse Senaat ingestemd met de omstreden wet op de hervorming van de rechtspraak. Volgens critici betekent dat het einde van de onafhankelijke rechtspraak in Polen. Betogers in Warschau en in andere steden deden een beroep op president Duda om de hervormingswet niet te ondertekenen. De familie van verdachte Mark de J. in de zaak Everink heeft een beloning van 40.000 euro uitgeloofd. Het geld is voor de tip die leidt tot de aanhouding van de dader. Dat heeft Peter R. de Vries gemeld in Boulevard. Zakenman Koen Everink werd in maart vorig jaar in zijn huis doodgestoken. Het weer, buien, eerst in het oosten, later in het noordoosten en zuidwesten.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 It's naturally Of the desert. in the garden. Does anyone wanna go dance up on the roof? the time, sequence Climb those stairs, that in the air. Get to poppin'. Does anyone wanna in the garden? talk. Cat Rock rhymes.